Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag mogen Amerikanen naar de stembus voor tussentijdse verkiezingen. Ook wel de midterms genoemd. Correspondent Marieke de Vries legt uit wat er op het spel staat. Amerikanen kiezen tijdens die midterms allerlei hoge functionarissen in de staten. Zoals gouverneurs, eh, burgemeesters, eh, hoge justitieambtenaren. En ze kiezen daarnaast ook nieuwe congresleden. Vanmiddag dan gaan de stemlokalen open en waarschijnlijk druppelen op de eerste uitslagen binnen. Het leven was vorige maand nog steeds een stuk duurder vergeleken met een jaar geleden. Maar de inflatie loopt wel iets terug, meldt het CBS vanochtend. Vorige maand betaalde je gemiddeld 14,3% meer. Vooral eten en kleding blijven maar in prijs stijgen. Daartegenover staat dat voor sommige mensen de energierekening ietsje lager uitviel. Hulp aan jongeren die slachtoffer zijn van seksueel geweld moet veel beter. Nu weten slachtoffers vaak niet waar ze terecht kunnen, schrijft het AD. Uit onderzoek van de overheid blijkt dat ongeveer 95.000 meiden en ruim 34.000 jongens seksueel geweld of seksuele intimidatie hebben meegemaakt. In Delft is gisteren Abdelmaid in het zonnetje gezet voor zijn heldendaad. Tijdens een etentje met collega's schoot hij een vrouw te hulp die zich verslikte in een stukje vlees omdat hij bedrijfshulpverlener is, wist hij precies wat hij toen moest doen. De Heimlich-greep. Bij de tweede poging zag ik dat er... Uh, nou ja, weer leven in de brouwerij was. <laughs> nee, maar dan... voelde dat bij jou? Ja, ik was echt gewoon zo in shock. En toen heb ik de volgende dag hem gebeld. Van, toen zei ik, hè? Maar ik was gewoon bijna dood, bij wijze van spreken. Abdelmeid kreeg gisteren een bosje bloemen van zijn collega... en werd ook nog eens verkozen tot BHV'er van het jaar. Het weer nog blijft een groot deel van de dag droog en er is ook best wat zon. Wordt maximaal een graad of 17, maar vanavond is er aan de kust wel kans op stevige buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is best wel druk op de weg. In de regio staan meerdere dagelijkse files. Onder andere op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 20 minuten aan oponthoud.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 Bol.com gaat boeken weren met een antisemitische inhoud. De webwinkel heeft daarover afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Bol.com is de eerste partij met wie erover afspraken zijn gemaakt. Het RIVM is traag met het toegankelijk maken van de gegevens die tijdens de coronapandemie zijn verzameld. Daarover klagen onafhankelijke onderzoekers in NRC. En daardoor wordt volgens hen wetenschappelijk onderzoek geremd. Het weer droog met zon en wolkenvelden. Vanavond in het noordwesten een bui. Vrij veel wind en zacht met 14 tot 17 graden. Live your life when you depart.